uur. Juri met het NOS-journaal. Bij aanslagen op drie hotels en drie kerken in Sri Lanka... zijn minstens 138 doden en ruim 400 gewonden gevallen. Er zijn zeker negen buitenlandse toeristen omgekomen. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. In de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo waren explosies in vijf sterrenhotels waar veel buitenlandse toeristen verblijven. In Colombo is ook een kerk geraakt, waar gelovigen het paasfeest vierden. Verder zijn er explosies geweest bij twee kerken ten noorden van de hoofdstad... en aan de oostkust van Sri Lanka. In een van de getroffen kerken alleen al zijn volgens de lokale politie... meer dan 50 doden gevallen. Over de daders van de aanslagen in Sri Lanka is nog niets bekend. Ze lijken zich te hebben gericht op katholieken, rijken en toeristen. Voor de tweede keer in 24 uur tijd is in de Amsterdamse Spuistraat een handgranaat gevonden. Het explosief werd vannacht vlakbij een koffieshop ontdekt... en is toen weggehaald door de explosieve opruimingsdienst. Gisteren werd op ongeveer dezelfde plek ook al een handgranaat gevonden. Wie de explosieven heeft neergelegd is nog niet bekend. Ook bij een gebouw op een industrieterrein in Utrecht is vannacht een explosief gevonden, meldt RTV Utrecht. Volgens een ooggetuige is er een handgranaat neergelegd bij een garagebedrijf dat vorig jaar werd beschoten. En de luchtkwaliteit in delen van Nederland is slecht... vanwege paasvuren in Duitsland. Onder meer vanuit Urk, Assen en Amsterdam komen meldingen van een brandlucht en stankoverlast. De oostenwind blaast de rook- en roetdeeltjes van de vreugdevuren naar het westen. Het RIVM waarschuwde afgelopen week al dat de paasvuren smok en een verslechterde luchtkwaliteit kunnen veroorzaken. Het weer, vandaag volop zon bij 20 graden in het noorden... tot zo'n 24 in het zuiden. Morgen nog een paar graden erbij... dan kan het in het zuiden plaatselijk 26 graden worden.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 Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Hartelijk welkom allemaal. Dit is voor ons onze eerste radioshow. Ik vind het best wel spannend. Jij ook Marco? Oh, ik vind het reuze spannend. Ja, precies. Nou goed, het is een prachtige dag vandaag. ik denk dat het heel erg druk gaat worden in Zandvoort. Dat denk ik ook. Ja, dus ehm, als u naar het strand wil komen, zou ik zeggen, kom een beetje op tijd. Zodat eh, de files een beetje vermeden worden. Ehm, nou, wij gaan eens even kijken. Wat gaan we draaien, Marco? Ik zie hier in mijn lijstje staan Gigi McKenzie. moonlight in Vermont. Nou, dat is eh, deze zonovergoten dag, denk ik, een eh, mooie plaat om te gaan draaien. Je komt hier Moonlight in Vermont. you en op eh, de blazers Roy Eldridge. Hey Erik, wat gaan we vandaag doen in uh, Zandvoort? Nou, dat zal ik je zeggen. Er is echt heel veel te doen. Om te beginnen natuurlijk de DNRT paasraces. Die staan bol van autosportspektakel. De wedstrijden worden verreden door de raceklassen uit de DNRT Breedsportseries. Wat het ook mag zijn. Alle Volkswagen-fanaten tot MK1 zijn van harte welkom op een parkeerterrein De Zuid in Zandvoort. Doel is en blijft een vet en gezellig, maar vooral een super relaxed weekend... voor iedereen die van oude Volkswagens houdt. Hou jij toch ook van, Marco? Ik ben gek op Volkswagen. Ja, dat ben sowieso wat alles nou, Weet waar ik jou vanmiddag kan vinden. Dat denk ik ook. Nou, op parkeerplaats eh, De Zuid bij Vintage het Zandvoort worden worst en vis gerookt... en kinderen kunnen meedoen aan een paaspeertocht en eieren schilderen... En volgens mij krijgen ze dan ook nog een paar oren cadeau. Zo. Nou, ik zeg, uh, ga. Nou, tot slot, het Zandvoorts Museum is alleen vandaag geopend. Hier is de nieuwe tentoonstelling van Ada Breedveld. Dus, nou, als je geïnteresseerd bent, zou ik zeggen, ga er lekker naartoe. Um, ik denk dat het tijd is voor een plaatje, Marco. Ja, dat denk ik ook. Ja. Het is uh, Let There Be Love. Nou, een prachtig. Uh, nou, gaan we daar lekker naar luisteren. Let There Be Love. Hier komt die... be meat. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain. Chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. Ah, but first of all, please let there be love. It's Jij wist toch nog iets eh, speciaals over deze dame? Nou, dat kan je wel zeggen. Ik, heb, ehm, ik kwam een interview tegen met, over Diana Krall. En ehm, nou ja, als je haar muziek beluistert, denk je van... nou, dat eh, is zulke mooie, rustige, lieve, leuke muziek. Maar in het echt schijnt ze een eh, lastige, arrogante en afstandelijke vrouw te zijn, Marco. Is dat zo? Ja, dat schijnt, het is echt een diva. Het is ook een superster aan de andere kant... die de jazzwereld na de dood van Ella Fitzgerald niet meer heeft gezien... Maar ehm, ja, qua... Eh, het schijnt niet zo'n heel gezellig type te zijn. Maar goed, weet je. Het gaat uiteindelijk om de muziek. En, Daar eh, gaat het om. het is zo leuk weetje achter de, ja, achter de plaat. Daarom. Heb jij nog een andere leuke plaat klaarstaan, eh, Zeker, zeker. Nou, dan, welke? dan moet ik even kijken. <laughs> Once Upon a Time. Oké, nou we gaan luisteren. Once Upon a Time. Sinatra, Count Basie met uh, Fly Me to the Moon. Eh, Erik, vertel eens. Je had nog iets op het programma staan, toch? Weet je zo? Wat had je? Ja, maar misschien kun je de achtergrondmuziek even wat zachter zetten. Ja, heel goed, heel goed. Oké, sorry. Moet even iets meer, eh, want anders dan kan niemand mij horen. Nou, we zijn lekker bezig, Marco. Mooi weer. goed, hè? Het is, ik hoop dat iedereen luistert op 106.9. Dat hoop ik ZFM. Ehm, hadden wij nog nieuwtjes? Ja, we hadden nog een nieuwtje. Wist jij, Marco, dat eh, plantjes sneller kunnen groeien als ze naar jazzmuziek luisteren? Dat meen je niet. Ja, dat wist ik ook niet. Ongelooflijk. ja, planten zijn nogal kieskeurig namelijk. Uit onderzoek blijkt dat als je planten naar Beethoven of Chopin of jazz eh, laat luisteren... Ehm, ja, dat ze dat meer waarderen dan bijvoorbeeld een nummer van Snoop Dogg. Dat meen je niet. Nou, moet toch niet gekker worden, hè? Maar goed, dat was in ieder geval eh, een klein leuk weetje. Ehm, wat hadden wij nog meer? Oh ja, Ehm, de Krocht. De Krocht. De Krocht. Ja, ik heb nog even iets over de agenda van de Krocht. Ehm, we hebben Frits Landesbergen op de vibrafoon op 12 mei. Oké, dat eh, duurt nog even. Ja, dat schijnt wel erg leuk te worden. En eh, op 2 juni de vrienden van de Galan Bies. Eh, dat is zang uit Cuba. Is dus leuk. Dat, dat is ook heel gezellig. En wat dichterbij, op 28 april is nog een extra concert van Ney Conchay Chaco, basgitaar. Hij staat bekend als een van de meest virtueuze, virtuoze sorry, en smaakmakende muzikanten van dit moment in Brazilië. Dus ja, niet tenminste in ieder geval. Dus er staat ook bij, trek je dansschoenen maar aan, want stilzitten gaat moeilijk worden. Nou, en wanneer was dat, zei je? Dat was op 28 april is dat aanstaande. Dus, Oké, eh, leuk. Nou. dat is volgende week al. Dat is volgende week al, inderdaad. Dus, ehm, en volgens mij, kijk even naar mijn lijstje. Gaan we iets draaien van Seal, Marco? Klopt dat? Dat klopt. Uh, ja. be a lady. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have and lush. And yet, before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so, the best that I Zo, dat was een mooie plaat. ZFM, ehm, fijn dat je luistert. Eh, Marco, je had nog wat eh, te melden over Frank volgens mij. Ja, dat klopt. Want eh, we hadden Fly Me to the Moon gespeeld van Frank Sinatra met Count Basie. En in mhm. het tweede uur spelen we nog een keer Fly Me to the Moon. Oh. Maar dan van een artiest waarvan je niet verwacht dat hij Fly Me to the Moon gaat spelen. Oh, want ik schrok een beetje. Ik denk, we gaan toch niet een plaat dubbel draaien, Marco? Zeker niet. nee, oh, gelukkig, gelukkig. En wat hebben we als volgende, Erik? Nou, het gaat volgens mij over vier broers die iets gedaan hebben. Eh, maar dan niet de Jacksons, volgens mij. Hè? een paar andere. <laughs> laat me horen, Erik. Nou, de, uh, de artiest Art Pepper met de titel is Four Brothers. met Four Brothers. Dit is ZFM Jazz. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Erik, jij had er nog iets staan. Ja, ik had nog wat staan. Ehm, wist jij, Marco, dat het morgen de internationale dag is van de aarde? Dat meen je niet. Ja. En wat betekent het? Nou, dat ga ik dadelijk even opzoeken. Maar ehm, volgens mij heeft het wel iets met milieu te maken. Of dat, dat het goed moet gaan. Dat denk ik. Maar de dag daarna, de 23e, dat wordt jouw dag, Marco. Oh, want dat is de dag van het Duitse bier. Zo, <laughs> ja, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk wel vandaag... dat eh, jouw eh, vrouw Sandra vandaag jarig is. Dus bij deze van harte gefeliciteerd, Sandra. Dankjewel, ook namens ja. mij. En ehm, ja, de volgende plaat, eh, nou die titel, die kun je beter niet hebben, toch, Marco? Denk ik ook niet.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 Zeker. zeker. Ja, weet je, want... onze hulp met al die knopjes. Ja, het is toch de eerste keer. En nou ja, mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Maar ik wou nog wel wat vertellen over die plaat van Fever, van oh, Peggy Lee. Nou. Want het mooie ervan is dat het alleen met drums en percussion is... en die prachtige stem van Peggy Lee. En dat geeft dan toch een heel geheel... Het is net een hele palet met... Ja, intimiteit zou ik zeggen. En kleurtjes. <laughs> nou, de volgende die uh, misstaat ook niet. Dat is een risico nemen, zeg maar. Taking a chance on love. Laat me horen, Erik. Nou, van V. Duke. Here I go again. I hear those trumpets blow. I'll glow again, taking a chance on love. Here I stand again, about to beat the band again, feeling grand again, taking a chance on love. I saw that cards were framed up, I never would try, but now I'm taking the game up, and the ace of hearts is high. The ending now. I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love. I gotta go again. I hear those trumpets blow again. Hold the glow again. Taking a chance on love. try, but now I'm taking that game up, and the ace of hearts is high. see a rainbow blending now. We'll have a happy Lee. Nee, die hadden we daarvoor hoor. Oh ja, dat is waar. Taking a Chance on Love van V. Duke. Jane Monheit. Ja, je moet, het is goed dat je me even bij les houdt, Marco. Ja, het is toch wel allemaal spannend, hè? Zo'n eerste uurtje, zo'n eerste keer voor ons. Beetje spannend, maar ik hoop dat jullie eh, genieten. In ieder geval, wij genieten in ieder geval. Ja, eh, helemaal. Hartstikke leuk. En eh, nou, had jij nog een, een, berichtje, Marco? Ik had, ja, we gaan zo meteen de tweede uur starten. Nog een keer met Fly Me to the Moon van een hele speciale oh ja, Wat, jij je heel niet verwacht. En we hebben nu nog eh, Miles David, So What.